Robert Walters met het NOS Journaal. De Europese aanvullende strafmaatregelen tegen Rusland. Volgens premier Rutte gaat het dan bijvoorbeeld om het versterken van bestaande sancties. Maar ook sancties tegen andere sectoren van de Russische economie zijn mogelijk. Europa probeert zo Rusland onder druk te zetten in de hoop dat het wat doet aan de spanningen in Oekraïne. Wat de Duitse bondskanselier Merkel betreft worden er geen Duitse wapens aan het land geleverd... Want dat zou de indruk wekken dat het conflict langs militaire weg kan worden opgelost, aldus Merkel. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad heeft de politie hard ingegrepen bij demonstraties. Meer dan 100 mensen zouden gewond zijn geraakt. Duizenden betogers hadden zich verzameld bij de woning van de premier en het nabijgelegen parlementsgebouw. Veiligheidstroepen grepen in en gebruikten traangas om de betogers uiteen te drijven. Ook vuurden ze rubberkogels af. Al twee weken eisen betogers dat premier Sharif vertrekt. Ze houden hem verantwoordelijk voor de grote economische problemen in het land. Sharif weigert op te stappen. De gewelddadige dood van een bejaarde Helmondse vrouw wordt door twintig rechercheurs onderzocht. De 86-jarige vrouw overleed gisteravond nadat ze eerder in haar woning was overvallen. Ze zou mannen over de vloer hebben gehad die zich voordeden als medewerkers van een energiebedrijf. Aan het einde van de middag vonden familieleden haar zwaar gewond in haar woning. Tennissers Robin Hazen en Igor Sijsling zijn uitgeschakeld bij het dubbeltoernooi van de US Open. Het duo ging in de tweede ronde onderuit in twee sets tegen het Spaanse koppel Martel Granollers en Marc Lopez. Sijsling en Hazen waren ook al uitgeschakeld bij het enkelspel. Het weer, het klaart op, maar vooral langs de kust en kan vannacht nog een bui vallen.